Volgens de commissie waren ze te passief bij de overname van ABN AMRO en bij de activiteiten van de IJslandse internetspaarbank iSafe. En ook de financiële sector als geheel krijgt forse kritiek. Er zijn onaanvaardbare risico's genomen en het publieke belang is uit het oog verloren. De commissie wil dat de banken en verzekeraars onder verscherpt toezicht komen. In zijn woonplaats Wassenaar is oud-VVD-leider Hans Dijkstal overleden. Hij was al een tijd ernstig ziek. Dijkstal gold als een linkse VVD'er. Hij was een van de architecten en kopstukken van de Paarse coalitie met de PvdA en D66. Als lijsttrekker moest Dijkstal het bij de verkiezingen van 2002 opnemen tegen Pim Fortuyn. Na de moord op Fortuyn verloor de VVD 14 zetels en trok Dijkstal zich terug uit de politiek. Partijleider Rutte noemt hem een buitengewoon warm mens met belangstelling voor iedereen in zijn omgeving. Hans Dijkstal is 67 jaar geworden. In Duitsland zijn belastingverlagingen voorlopig van de baan. Dat zegt bondskanselier en CDU-leider Angela Merkel. Haar regering wilde de belastingen verlagen. Maar het op orde krijgen van de financiën krijgt nu voorrang. Overigens zou het plan waarschijnlijk toch gesneuveld zijn in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Door de verkiezingsuitslag in Noord-Rijn-Westfalen heeft de coalitie van Merkel er geen meerderheid meer. Het Nederlands elftal is in Hoenderlo begonnen aan de voorbereiding op het WK voetbal in Zuid-Afrika. Bondscoach van Marwijk heeft voor de eerste twee dagen van de oefenstage 18 spelers uitgenodigd. Later deze week komen daar nog zes spelers bij. Onder andere Mark van Bommel, Arjen Robben en Wesley Snijder zijn nog niet beschikbaar. Zij moeten eerst de finale van de Champions League spelen. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon.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 van Zandvoort, op 106.9 CFFM